Ja, Meijer heeft een YouTube-kanaal. Daarop maakt hij video's die gaan over van alles en nog wat. Maar in sommige van die filmpjes heeft hij het ook specifiek over de donorkinderen. Hij noemt bijvoorbeeld namen, hij laat foto's zien, hij zoekt in sommige gevallen ook contact met ze. En ook laat hij soms de namen zien van, eh, van hun ouders bijvoorbeeld. Nou, die willen dat niet. En de rechtbank zegt nu, dat soort filmpjes, die mag hij niet meer maken. Hij mag op zich wel doorgaan met YouTube over andere zaken. Maar dat soort filmpjes, dat willen ze hier niet meer hebben. Doet hij dat wel in het vervolg, kan hij een dwangsom opgelegd krijgen van 10.000 euro per keer dat hij dat overtreedt met een maximum van 100.000 euro. Meijer kreeg eerder al van de rechter te horen dat hij geen zaad meer mag doneren. Door een grote antiterreuroperatie is vorige week in Marokko een bloedige aanslag voorkomen. Er werden toen twaalf mensen opgepakt die banden hadden met IS. Die waren van plan op meerdere plekken toe te slaan, zegt correspondent Samira Yadir. Dat betekent dat ze eerst bijvoorbeeld branden wilden gaan eh, stichten in sommige plekken in Marokko. Daarmee wilden ze dan afleiden en dan in andere steden van Marokko bommen laten afgaan. Mensen aanvallen met messen. Dus ehm, het zou dan een grootse operatie zijn door het hele land. In Marokko zijn ze extra scherp op terroristische dreigingen... vanwege grote evenementen zoals de Afrika Cup die eind dit jaar wordt gehouden. En deze artiest gaat het komende jaar stage lopen. Happy New Year. dansen, vanavond nou, moet ik dansen, eh, dansen. Eh. Vrouwtje kondigde eind vorig jaar al aan dat ze in 2025 even niet op het podium staat. Ze gaat stage lopen bij campagnebureau BKB in Amsterdam. Op Insta zegt ze dat ze zingeving en verbreding zoekt. Vrouwtje is daarom al op een basisschool geweest voor het project Meer Muziek in de Klas. Het weer, vanmiddag vooral in het zuiden en westen een buitje. Vanavond overal nat. Morgen meer zon en een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost, maar op de A44 is een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Amsterdam. Er staat daardoor file tussen Warmond en Kaagdorp en de vertraging is een kwartier.